Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kamerleden moeten hun vakantie afbreken om te debatteren over het gevallen kabinet. Vlak voor het weekend werd duidelijk dat de regeringspartijen ermee stopten. In het debat dat over een uurtje gaat beginnen... moet Rutte uitleggen waarom het kabinet gevallen is... vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius. Het wordt in ieder geval een lang debat. Eh, de oppositie zal hem voor de voeten gaan werpen... dat hij het eigen, belang, het eigen partijbelang boven het landsbelang heeft gesteld. Er zullen ook moties van wantrouwen komen. Die zijn al aangekondigd. Eh, de oppositie wil hem weg hebben... maar de kans dat die dan aangenomen wordt, acht ik wel klein. Ja, want voor zo'n motie motie moet een meerderheid meegaan... en die kan alleen worden behaald als een voormalig coalitiepartij meestemt. En nog ander politiek nieuws. Het CDA moet op zoek naar een nieuwe partijleider. Wopke Hoekstra heeft tegen de Telegraaf gezegd dat hij niet nog een keer de kar wil trekken. Wie het gaat overnemen is nog niet duidelijk. Ook Sigrid Kaag weet nog niet of ze opnieuw de lijsttrekker wil zijn van D66. Bedrijven kunnen binnenkort een schadevergoeding krijgen voor afgedankte stints. Die elektrische karren moesten vijf jaar geleden van de weg... na een ongeluk waarbij vier kinderen omkwamen. De minister had de dingen nooit mogen goedkeuren... en daarom krijgen bedrijven die erin hebben geïnvesteerd een schadevergoeding. Het gaat onder meer om kinderdagverblijven en postbezorgers. In het midden van het land is de zomervakantie begonnen... en trekken mensen erop uit om op vakantie te gaan. Volgens Hart van Nederland komt maar 40% van die mensen uitgerust terug... Dat komt volgens deze psycholoog omdat je pas na een aantal weken je werk pas echt los kan laten. Wat ze een beetje zeggen in de literatuur is dat je een week dus nodig hebt minstens om vanuit je werk even los te koppelen. Dan heb je misschien een week dat je al een beetje begint te ontspannen. Die laatste week zeg maar, dan ga je natuurlijk alweer nadenken over je werk. Dus misschien heb je minstens drie weken nodig waarbij je eigenlijk het middelste stuk dan echt ontspannen bent. tips zijn wel om in de weken voor je vertrek, waar dat lukt, je werk al een beetje af te bouwen. En in je hangmat op vakantie vooral geen een boeken te gaan lezen over je vakgebied. Het weer nog. In het westen zon. In het oosten is er meer bewolking. En vanmiddag dan trekt het daar ook meer open. Al zijn er wel ook wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 10 minuten. Twee uitzonderingen. De A7 Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat 7 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorado. Siempre cantare. Cuando se marea dolores, a se quema sei che cuando se su vela, cuando se inmala dolores, Cuando se sei dolores. mare cuando se quema cuando se embala su vela, cuando se embala motores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré.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 Go on and find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. rule. Go on, find a girl.